Kees Groot met het NOS-journaal. Nebahad al-Bayrak stapt na de verkiezingen uit de politiek. Ze vindt het tijd voor andere dingen. Al-Bayrak kwam in 1998 voor de PvdA in de Kamer. Ze was ook staatssecretaris van Justitie. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg al-Bayrak ruim 129.000 voorkeurstemmen. Ze was onlangs nog een van de kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samson. Het OM doet onderzoek naar het overlijden van een patiënt op de intensive care in het academisch ziekenhuis Maastricht. De patiënt is volgens de politie een onnatuurlijke dood gestorven. Ook het ziekenhuis onderzoekt het incident. Volgens berichten in de media zou de patiënt verkeerde medicijnen hebben gekregen. De inspectie voor de gezondheidszorg stelt thuiszorginstelling Garim in Venendaal onder verscherpt toezicht. Daar wordt volgens de inspectie structureel onveilig omgesprongen met medicijnen. Zo zou een medewerker een behandeling met medicijnen zijn begonnen zonder een arts te raadplegen. Het verscherpt toezicht geldt voor een half jaar. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag vindt het terecht dat de politie de foto's en namen van de overvallers van een juwelier in Den Haag heeft vrijgegeven. Ik sta volledig achter de aanpak, zei Van Aartsen. Hij ziet de opsporingsmethode ook als een waarschuwing voor andere overvallers. De twee overvallers die ervan worden verdacht de juwelier te hebben doodgeschoten zijn inmiddels allebei opgepakt. Op de A12 bij Arnhem geldt een lagere maximumsnelheid vanwege een slecht wegdek. Vannacht werd er nieuw asfalt aangebracht, maar omdat het hard ging regenen moest het werk worden gestaakt. Hierdoor zijn nu een soort drempels ontstaan. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de hele dag maar één rijstrook beschikbaar en de snelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Het weer bewolkt, maar vooral in het zuiden kans op wat zon. Het wordt 14 graden aan zee en 18 in het zuiden en oosten van het land. Morgen bewolkt en af en toe wat regen, dan wordt het een graad of 15.